met het NOS-journaal. In aftreden van premier Berlusconi gevierd. Auto's reden toeterend door het centrum van de stad. Berlusconi bood gisteravond zijn ontslag aan aan president Napolitano. Toen hij bij het presidentiële paleis aankwam werd hij uitgescholden en uitgejoeld. Na het gesprek met de president verliet Berlusconi het paleis via de achterdeur. Daarmee komt in ieder geval voorlopig een einde aan de politieke carrière van Berlusconi die 17 jaar heeft geduurd. De komende dag praat de Italiaanse president Napolitano met de kopstukken van de verschillende politieke partijen. Waarschijnlijk wijst hij Mario, Monti aan als formateur van een nieuw kabinet. Boze menigtes hebben gisteravond in de Syrische hoofdstad Damascus ambassades aangevallen van andere Arabische landen. Dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid. De ambassade van Saoedi-Arabië werd bekogeld met stenen en later geplunderd. De betogers waren gewapend met stokken en messen. Bij de ambassade van Qatar demonstreerden betogers die foto's bij zich hadden van de Syrische president Assad. In de kustplaats Latakia belaagden aanhangers van Assad de consulaten van Turkije en Frankrijk. De Arabische Liga heeft Syrië geschorst vanwege het aanhoudende geweld van het regime tegen betogers. Daarbij zouden zeker 3500 mensen zijn omgekomen. Dieven hebben een koperen zwaard van ongeveer een meter lang gestolen van de tombe van de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln. Op het graf staat een standbeeld van een officier uit de Amerikaanse burgeroorlog. Een medewerker van de begraafplaats in de staat Illinois ontdekte dat het beeld geen zwaard meer had. Het is meer dan 100 jaar geleden dat dieven het gemunt hadden op de laatste rustplaats van Lincoln. Ook toen werd het zwaard gestolen, maar toen was het nog van brons.